Lot Lewin met het NOS Journaal. Nederlandse onderzoekers hebben een nieuwe om te kijken of een ongeboren kind ernstige afwijkingen heeft. De test geeft aan of de foetus een ernstige erfelijke ziekte heeft, zoals taaislijmziekte of sikkelcelziekte. De onderzoekers hopen dat deze test de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie overbodig maakt. De nieuwe test is niet belastend voor moeder en kind. Er hoeft alleen maar bloed afgenomen te worden. Zwangere vrouwen konden al een niptest laten doen, maar die kan minder afwijkingen opsporen. Rusland heeft aanvullende radargegevens beschikbaar gesteld voor het internationale onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Informatie die Rusland eerder leverde over het neerhalen van het vliegtuig boven Oost-Oekraïne bleek onleesbaar te zijn. Het Openbaar Ministerie gaat de radargegevens vertalen en grondig onderzoeken. De man van 22 die vannacht in zijn woonplaats Zevenbergen werd opgepakt vanwege de terreurdreiging in Rotterdam, wordt door buren omschreven als een rustige, normale hbo-student. Hij woont nog bij zijn ouders, past af en toe op bij buren en heeft een bijbaantje bij een benzinepomp. Omwonenden kunnen zich niet voorstellen dat hij echt iets kwaads in de zin had. In het centrum van Rome zijn zo'n 100 migranten op de vuist gegaan met de politie. De vluchtelingen kwamen in opstand nadat ze uit een gekraakt flatgebouw werden gezet. Toen de politie ingreep gooiden de migranten met stenen en flessen. Zeker twee mensen zijn opgepakt en meerdere mensen raakten gewond. Feyenoord speelt in de Champions League in een pool met Shakhtar Donetsk, Manchester City en Napoli. Dat is zojuist bekend geworden bij de loting in Monaco. De eerste speelronde is op 12 en 13 september. Het weer dan nog, het blijft vanavond en vannacht vrijwel droog. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen rustig zomerweer, het wordt 22 tot 25 graden.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 De meeste files leveren minder dan 10 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht nog 5 kilometer en een kwartier vertraging. Daar is nog een rijstrook dicht omdat er een auto met pech staat.